Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er is nog veel onbekend over de afspraken die gisteren zijn gemaakt tussen het Kremlin en Wagnerleider Prigozhin. Door de deal beëindigde het Wagner-huurlingenleger de opmars naar Moskou. De overeenkomst kwam tot stand dankzij bemiddeling door president Lukashenko van Belarus. De Russische president Poetin heeft vandaag opnieuw contact gehad met Lukashenko. De twee presidenten belden gisteren ook al twee keer met elkaar om de situatie te deescaleren. Wat ze vandaag hebben besproken is niet bekendgemaakt. Gisteren werd afgesproken dat Prigozhin naar Belarus vertrekt... en dat hij en leden van het huurlingenleger niet worden vervolgd. Het is onbekend waar de Wagner-leider nu is. Bij een sportevenement in Hoorn zijn zo'n 90 mensen onwel geworden door de hitte. Het zijn deelnemers en toeschouwers van het evenement Ironman. Volgens de veiligheidsregio konden de meeste mensen ter plekke worden behandeld. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Deelnemers moesten in Hoorn vandaag een triathlon afleggen. Er werd bijna 2 kilometer gezwommen, ruim 21 kilometer gerend en 90 kilometer gefietst. Bij een ongeluk met een hete luchtballon in de omgeving van de Engelse stad Worcester is iemand om het leven gekomen. De ballon vloog vanochtend in brand en stortte neer. Op dat moment waren er meerdere ballonnen in de lucht. De afgelopen week was er een ballonfestival in de stad, maar volgens de organisatie staat het ongeluk daar los van. Dylan van Baarle heeft in Sittard Geleen de nationale titel op de weg veroverd. De Jumbo-Visma-renner plaatste op een kleine 10 kilometer van de finish zijn beslissende aanval. Favoriet Mathieu van der Poel kon niet meekomen met Van Baarle en werd derde. En Olaf Kooi werd tweede. Het weer is tropisch warm bij 30 tot 32 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het vanuit het westen regenen, plaatselijk met onweer. Morgen zon en wolkenvelden en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd file rijden op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Tussen Overveen en Zandvoort een kwartier extra reistijd. Verder ook nog nieuws over de N232, de weg tussen Haarlem en Amstelveen. Bij vijf huizen gebeurde een ongeluk. De weg is nu in beide richtingen dicht. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.